Ruim anderhalf miljoen mensen kunnen vandaag hun stem uitbrengen voor nieuwe gemeenteraden. De stembusgang wordt gezien als een test voor de voormalige Servische provincie om zelf democratische verkiezingen te houden. De Kosovaarse president Sedju heeft de bevolking opgeroepen massaal naar de stemlokalen te gaan. Servië heeft de verkiezingen als illegaal bestempeld en de etnische Serven in Kosovo opgeroepen niet naar de stembus te gaan. Servië ziet Kosovo als een afvallige provincie. In Parijs is een reclamestunt van een internetbedrijf uit de hand gelopen. Bij de Eiffeltoren konden mensen een envelop trekken, maar daarin minstens 5 euro. Maar waren ook prijzen van 100, 200 en 500 euro. In totaal wilde het internetbedrijf 40.000 euro weggeven. Ruim 7000 mensen kwamen op het spektakel af en de particuliere beveiligers die waren ingezet konden de menigte niet aan. Toen honderden mensen over de dranghekken klommen maakte de politie een einde aan het geld uitdelen. Dat pikte een hoop mensen niet en daarom kwamen tot vechtpartijen met agenten en beveiligers. Tientallen mensen werden aangehouden. Het internetbedrijf schenkt het geld nu aan een goed doel. Op Goeree-Overflakkee zijn elf mensen licht gewond geraakt bij een botsing tussen drie bussen. Daarin zaten ruim 150 jongeren die uit waren geweest in Ouddorp. Een beveiliger in de voorste bus liet die ineens stoppen omdat een ruzie ontstond. Twee bussen erachter konden niet op tijd remmen. Zes gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De rest van de passagiers is met andere bussen verder vervoerd. De, een klimaatakkoord op de conferentie volgende maand in Kopenhagen is niet reëel. Dat blijkt na spoedoverleg tussen ruim 20 wereldleiders in de marge van de APEC-top in Singapore. President Obama schaarde zich achter een tweestappenplan van Denemarken. Dat voorziet eerst in een politiek akkoord en pas daarna moet op een volgende conferentie een akkoord worden gesloten dat juridisch bindend is. Het weer buien, maar ook hier en daar zon bij een temperatuur van een graad of 13.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 Ehm, ja, het weer zit niet heel erg mee. Um, goedemorgen, mijn naam is David Habig. Eh, ik zal vandaag de jazz-uitzending doen op eh, radio ZFM CFM Jazz. Ehm, het is alweer 15 november. Ja, zoals ik al zei, het weer dat gaat niet heel erg mee zitten. Het blijft de hele dag een beetje regenen. En het zal, het zal tussen de 8 en de 11 graden aan, aan zitten. Uh, wij gaan snel verder met uh, Amos Lee met Colors. Yesterday I got lost in the surf such a mess. And now I'm down, I'm just hanging on. Mama called, she said that you're downstairs crying. Spanje weer aan. Hij, komt er weer aan. Het is 15 november vandaag. Om 12 uur bij de, bij de rotonde. Bij het, ik neem aan dat ze de rotonde bij het casino bedoelen. Um, om 12 uur 45 zal de burgemeester eh, Sinterklaas ontvangen eh, op het gemeentehuis. Dus eh, nou, het feest kan weer beginnen. Zijn knecht staat te lachen en roept ons... of Eldorado, not stop running, I'm drifting to sleep.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 Het, eh, ik, was eigenlijk een beetje aan het zoeken naar eh, wat nieuwere artiesten. En het is best wel lastig om daar een goede, een goede plek voor te vinden. om die nieuwe, nieuwe jazzartiesten echt te vinden. ik heb dus eigenlijk, eigenlijk ben ik gewoon gaan kijken op de website van ehm, Ehm, Blue Note. En daar stond zij. Dus eh, aan, de, aan de hand daarvan heb ik eigenlijk eh, haar gevonden. En ze maakt best wel leuke muziek. Ik zal ze direct nog meer laten horen. Every time you walk in I feel something amazing begin in my me Eh, Lisa Lois. Ik weet niet of die naam u iets zegt. Maar eh, het is Lisa. Lisa van Idols of X-Factor, een van de twee. Nou, ze gaat de goede kant op met deze, met deze dame. not the way you feel. Some say that I won't love you right, baby doll. Well, he is snoring. Red Priscilla Ann dus. Geboren in 1984. zo'n dus een jonge, jonge dame. Ehm, ze is onder andere bekend eh, geworden eh, dankzij eh, nou, twee optredens in de episode Grey's Anatomy. Twee episodes of Grey's Anatomy heeft ze er nummers mogen ten gehoren brengen. En Ghost Whisperer, de film Disturbia. En Night Rider onder andere. Dus ja, ze heeft in heel veel eh, van die eh, Amerikaanse series gespeeld. En eh, nou, ze is in 2003 is ze eigenlijk doorgebroken daarmee.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 My body starts shaking. Baby, Maybe I'm not faking. If you would turn your eyes to me, it would be so clear to see that I'm not mistaken. And I'm hoping that you'll see what we'll say upon that special day. With our hearts is more than words can say. You'll be in these arms of mine eternally. And I have waited all my life for you, but I didn't know it. And I have waited all my life for you, but I didn't your personality. It's deeper than these things. And it's been going on so long. You give your love so naturally. You go to my heart, you see. You're all I'm dreaming. Baby, we were meant to be. And what we'll say upon that special day with our hearts is more than words can say. Now you're in these arms of mine eternally, yeah. And I have waited all my life for you, but I didn't know. holes in the sky. i would get along without the joy that would surely fill my heart. When I can look into your eyes, without love I can't survive. verder met een andere uh, Blue Note artiest. Uh, eh, onze eigen Blue Note artiest. Of één van ons eigenlijk. Eh, Sabrina Stark. Ze heeft weer een nieuwe hit. A Woman's Gotta Try. Since the first day we walked the earth It's time to redefine a woman's worth where there's love Don't know what we're capable of. Watch my mother as a little girl. Used to carry the weight of the world, at least I knew for me she'd always try. In these footsteps, I will follow through till I can't take no more. Once you fall, you rise again, being even stronger in the end. Feel me breathing, I'm alive. If you ask me to walk through fire, I'll try, I'll try, I'll try. A woman's gonna try. uur aan. Van het eerste uur. Um, u luisterde zojuist naar Eric Trevas met Noveer. En eh, nu gaan we verder met het laatste nummer van dit uur. Eh, dat is onze andere Blue Note artiest. Treintje Oosterhuis. What the World Needs. just for some.